Onder seinen en wissels niet worden bediend, waardoor het treinverkeer even helemaal stil niet en er waren ook flinke vertragingen. De Russische activist Alexander Dolmatov is deze week ten onrechte in een uitzetcentrum opgesloten, zegt zijn advocaat Wijngaarden. De 35-jarige Rus pleegde gisterochtend zelfmoord in zijn cel in Rotterdam. Volgens Wijngaarden had hij het beroep op zijn asielaanvraag in vrijheid mogen afwachten. De bosbranden die al weken woeden in Australië hebben een leven geëist. In een uitgebrande auto is een verbrand lichaam gevonden. Verder is het vuur op verschillende plaatsen opnieuw uit de hand gelopen. Dat komt door de harde wind en de nog steeds stijgende temperaturen. Zo liep de temperatuur in Sydney op tot het record van bijna 46 graden. In de staat Victoria woedt al ruim een dag een kilometers brede brand die 45.000 hectare beslaat. In de staat New South Wales woeden meer dan 80 branden... en daar wordt het dit weekend waarschijnlijk weer warmer dan 50 graden. Het weer, in het noorden en noordwesten nog opklaringen. Elders veel bewolking. Vannacht overal bewolkt met minima tot min 5 graden.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 dreams we have, the love we share. Some nights I wish that my what you got when the motherfucking beat drops. Facebook. And now you're going to die. van de hits was hier het zijn weer verleden tijd. Maar niet getreurd, volgende week vrijdag. Nieuwe hits, nieuwe nieuwtjes. En weer een spetterende kerstmix. Ik zeg bedankt voor het luisteren en volgende week vrijdag. 9 uur sharp zijn we gewoon weer bij je. Nu de laatste beats van Funk D in de mix. Dit was hier, Ciao.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 Na een reeks incidenten rijdt de hogesnelheidstrein in elk geval tot en met maandag niet tussen Amsterdam en Brussel. Bij testritten moet vandaag onder meer duidelijk worden hoe de onderkant van de Vira beschadigd raakt door ijsvorming. Vandaag werd een deel van, de, van een bodemplaat gevonden naast het spoor in België. In de SLK-klinieken in Heilbronn heeft nog een omstreden arts gewerkt... behalve de neuroloog Janssen Steur en een vakgenoot. De derde is de Nederlandse maagchirurg Nick R die in het Scheperziekenhuis in Emmen was ontslagen... nadat vijf patiënten waren overleden aan complicaties na een maagoperatie. Tegen hem loopt nog een strafzaak in Nederland. In de Verenigde Staten heeft het eerste deel van het gesprek van Oprah